Jelle Visser met het NOS-journaal. Een voormalig financieel topman van de Trump Organization moet vijf maanden de cel in. Alan Weisselberg is schuldig bevonden aan fraude en belastingontduiking. Onder zijn verantwoordelijkheid is ruim 1,5 miljard euro uit zicht van de Amerikaanse fiscus gehouden. Weisselberg had maximaal 15 jaar cel kunnen krijgen, maar omdat hij in het proces schuld heeft bekend, komt hij ervan af met een lichtere straf en een boete. Vrijdag doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen de Trump Organization zelf. Oud-president Donald Trump staat niet terecht. In Friesland is een petitie tegen het afschieten van zwerfkatten al ruim 7000 keer ondertekend. Actiegroep Dierenrecht die de actie heeft opgezet noemt het afschieten onnodig en vreed. Friesland is de enige provincie in Nederland waar nog zwerfkatten worden geschoten. Volgens de provincie is dat nodig om weidevogels te beschermen. Dierenrecht erkent dat het niet goed gaat met die weidevogels, maar zegt dat de katten ook gevangen kunnen worden. Bovendien zouden jagers geregeld per ongeluk ook huiskatten afschieten. Een man van 20 die zonder rijbewijs achter het stuur is gekropen... en daarna een kleuter heeft doodgereden in Hoge Zand... moet een boete betalen van 1250 euro. Zijn moeder zat naast hem en kreeg daarom ook een boete. Toch is de man volgens de rechter niet verantwoordelijk voor het ongeluk. Het jongetje van vier was aan het spelen achter geparkeerde auto's... en liep plotseling de weg op. Uit onderzoek bleek dat geen enkele automobilist de aanrijding had kunnen voorkomen. Er gaan weer meer mensen naar de bioscoop... na twee zeer magere jaren door de coronapandemie. Vorig jaar werden er 25 miljoen filmkaartjes verkocht... 75 meer dan de jaren daarvoor. Volgens de branchevereniging staat het bioscoopbezoek nog steeds op achterstand... in vergelijking met het topjaar 2019. Toen waren er 38 miljoen bezoekers. Het weer, vannacht is het zacht. Vanuit het westen trekt regen over het land.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 I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands above my head Hands together, forgive him before he's dead telling tasteless jokes and explaining where people belong.